Mark Visser met het NOS Journaal. De boete voor farmaceuten die verwijtbaar een medicijntekort veroorzaken gaat flink omhoog. Van 45.000 naar 820.000 euro, schrijft minister Schippers aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de problemen die begin dit jaar ontstonden met de levering van het schildkliermedicijn Tyrax. De producent had door een verhuizing de voorraad niet op orde. Zo'n 350.000 patiënten moesten noodgedwongen overstappen op een ander geneesmiddel. Schippers vindt dat fabrikanten verplicht zijn genoeg voorraad te hebben. Dreigt er een tekort, dan moeten ze dat op tijd melden. Daarvoor komt er een meldpunt. De Utrechtse politie heeft afgelopen nacht drie jongeren gearresteerd... die een bus hadden bekogeld met stenen. Dat gebeurde in de wijk Overvecht. De jongeren van 17 en 18 oud werden op hete daad betrapt politie onderzoekt of de jongeren ook andere bussen in Utrecht hebben bekogeld. Afgelopen weken gebeurde dat verschillende keren. Busmaatschappij UOV, de gemeente en de politie hadden maatregelen genomen om de daders op te sporen, onder meer door te surveilleren. De Britse markten lijken ervan uit te gaan dat de Britten vandaag een brexit afwijzen. Het pond sterling staat op het hoogste punt in weken. En dat wordt door veel deskundigen uitgelegd als een teken van vertrouwen dat er geen brexit komt. De laatste opiniepeilingen wijzen op een uitslag voor een blijvend lidmaatschap. Het Britse wetkantoor Betfair achterkans dat het land EU-lid blijft 86 procent. Veel mensen hechten daar meer waarde aan dan aan opiniepeilingen die vaak onbetrouwbaar zijn gebleken. Het weer. Het is warm, 25 tot 32 graden. Later vanmiddag en vanavond opnieuw enkele zware buien. Dan morgen af en toe zon, opnieuw buien, vooral in het oosten. En 26 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is op dit moment de meeste verdraging. Tussen knooppunt Ipenburg en dorp 7 kilometer file. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht... dus je kunt omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen gebeurde een ongeluk bij knooppunt Velzen... en dat levert 5 kilometer file op. En op de A10 de ring van Amsterdam bij de afrit Volendam...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 We gaan zo meteen eh, snel beginnen met Boney M van de LP Night Flight to Venus. Het gaat over Rasputin en daarna Four Tops en Bernadette. Veel plezier! was eh, Bernadette van de Four Tops. En die draaiden we natuurlijk speciaal voor Jannie uit Hoofddorp. Weten we dat ook weer tenminste. <laughs> En daar is Hans zo blij mee. Goed, ehm, dat was Bernadette. En daarvoor was Rasputin van uh, M. We hebben de naam Bo Diddley natuurlijk wel eens gehoord. En dan hoor je het eh, als onderdeel van het nummer The Story of Bo Diddley van The Animals. Of Buddy Holly die het nummer Bo Diddley zong. Maar het nummer Bo Diddley, gezongen door Bo Diddley... Hebben we nog niet gehoord. Don't let it baby down. dearly call her nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly called to come to my house the black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up your house and gone again. Bo oh, diddly, bo oh, diddly, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird. Bo Diddley, gezongen en gespeeld door Bo Diddley uit 1955. En dan is het nu tijd voor een top 100 hit uit 1972. En die wordt door ons, eh, voor ons gespeeld door eh, Dr.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 nummer kwam van het album uit 1971 van Dr. Hook en de Madison Joe. En de hit kwam uit 1972. Hebben we dat ook weer even rechtgetrokken. Dankjewel Ruud. Bedankt voor de medewerking. <laughs> Eh, in 1980 bracht de groep Sniffing the Tears een LP uit met de titel Fickle Heart. En daar stond wel een wereldhit op. Driver's Seat. Van het album Fickle Heart was dit uh, the Tears en Driver's Seat. Ehm, ergens in Amerika in 1934 zat Tex Owens naar buiten te kijken... en er viel een beste bui sneeuw. En hij zag verderop op het terrein een hoop vee, helemaal wit van de sneeuw. En dat maakte hem eh, eh, zo geïnspireerd om een nummer te schrijven. En hij noemde dat de Kettle Call... Hij, was daar ook, eh, hij had er ook een grote hit mee in 34. Maar in 1955 nam iemand anders dat nummer ook op. En die haalde zelfs de eerste plaats. En dat was Eddie Arnold. the coyotes are howling way out where the dog is born. Where spurs are a jingling, a cowboy is singing this lonesome cattle call. When his day's work is done and he rounds up the cattle each fall. Singing his cattle call. For hours he would ride on the range far and wide when the night winds blow up a swole. His heart is in all kinds of weather, he sings his cattle call. sings with an old western drawl. Ooh, doo, doo, dee, dee, dee. Singing is kind. I think of life as a chance not taken or as a compromise tinged with regret. When the kids leave for breeding and the TV's king, will you tell me we're not done yet? Will you think of me as a distant island? Or will you come with me to the moon? I need a soulmate to hold me and a friend for life. And I'm hoping it might. silent, and I'll keep the faith. Keep me in coffee and so safe. And I'll feed your cats, and I. certain it might. het album Another Country van Rod Stewart uit 2015 speelden we het nummer A Friend for Life. Het album werd ontvangen met gemengde kritieken. Mijn persoonlijke kritiek is dat het eh, <laughs> gewoon heel erg goed is. Dit is een van die hele mooie nummers van het album. A Friend for Life. Van 1950, eh, pardon, 2015 gaan we terug naar 1964. Er zit 51 jaar tussen. Maar toen, in 1964, brachten de Beatles het album Beatles for Sale uit. En daar gaan we dus nu ook weer twee tracks van draaien. Babies in Black, eigen compositie... en een nummer van Chuck Berry, Rock and Roll Music, The Beatles. in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? dressed in black. Babies in Black en Rock and Roll Music van het album Beatles for Sale. Volgende week eh, I'll Follow the Sun en Mr. Moonlight. En dan zijn we nu toe aan eh, Van McCoy en de Soul Cha Cha. baila. Van McCoy was dit met Soul Cha Cha. Um, uit welk jaar? 77, dankjewel. 77, jawel. We gaan nu eh, twee dames achter elkaar draaien van twee verschillende LP's. Eerst van de LP No Frills van Bette Midler draaien we een, alweer een compositie van eh, Mick and Keith, Beast of Burden. En daarna van eh, Linda Ronstadt van de LP Living in the USA, When I Grow Too Old to Dream. and where komt, dan is het wel eh, Linda Ronstadt. When I Grow Too Old to Dream van het eh, album Living in the USA. Uh, eh, we gaan even naar een top 100 hit en dit keer uit het jaar 1985. Hier zijn de Temptations en Treat Her Like a Lady. Treat her like a lady. top 100 is uit 1985 The Temptations en Treat Her Like a Lady. Het volgende nummer komt uit een musical. En de musical heet My Fair Lady. En het nummer wordt gebracht door de Ray Conniff Singers. On the Street Where You Live. Ray Conniff Singers en On the Street Where You Live. In 1986 had Boris Gardner een redelijk grote hit met I Wanna Wake Up With You. Maar in 1970 had hij al een instrumentale hit met zijn uitvoering van Elizabethan Serenade. zo de hele, de, de, hele plaat op te draaien. Bye Bye Blues van eh, Les Paul en Mary Ford. Dat komt niet vaak voor. Maar goed, in ieder geval uh, zometeen natuurlijk Hans... met zijn eh, gedeelte van ZFM Muziek Boulevard Live. Heb je er zin in? Vast. Ah. pak van Mart. Heb er zin in? Helemaal goed. <laughs> een fijn weekend. Hoop op een mooi zonnig weekend. Laat dat maar in ieder geval eh, gebeuren. En graag tot de eh, volgende week dan maar weer met Madbox eh, Matchbox nummer 25. Doei! Bye-bye. Dumps, I'm a pretty little baby. shining just we do smiling through. Don't sigh, don't cry.